Uur 2 alweer van de hitlijst van Europa. We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. Voor het zover is hebben we nog een paar platen te gaan. 20e jaargang Euro Breakdown, aflevering 19 vandaag, 14 mei 2010. De lijst deze week 15 stijgers, 1 zittenblijver, 21 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen Owl City, Final Twilight, Robbie Williams met The Morning Sun en James Morrison Get To You ook uit de lijst. Bob de Clown's Hera Awana gaat 9 plaatsen omhoog. Daarmee het snelst van allemaal. De snelste daluit is in handen van Leona Lewis. I Got You leeft in één keer 8 plaatsen in. Melanie Fiona stond helemaal onderaan de lijst met It Kills Me. Maar met 17 weken wel het langst van allemaal. Kijken we even achterom in 14 mei 1642. De stad Montreal die wordt gesticht. Toen onder de naam Ville-Marie. Het is de derde nederzetting in de kolonie Nieuw-Frankrijk. 1920 het eerste verkeersvliegtuig dat landt op Schiphol. En op 14 mei 1978 in Sertogenbos wordt de eerste glasbak van Nederland geplaatst. Hoe zou Nederland eruit zien op dit moment zonder glasbakken? Dat is natuurlijk de vraag die we allemaal bezighouden op deze dag. Terug naar de hitlijst van Europa. Op weg naar de nummer 1 van Europa. De nummer 17, vier weken lijst.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 And if you don't like it, fuck you. boys and the girls. Someone call the doctor cause I lost my mind. when you need stand, you can stand, you can stand, you can stand. stars will shine together. Told you I'll be here forever, that I'll always be a friend. I took an out till the end. Well, now I'm training more than ever. all that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand, you can stand, you can stand, you can stand. Deze week op nummer 15 de Baseballs Umbrella. Zes weken in de lijst, ze pakken drie plaatsen winst. Van 18 gaan ze dus naar die 15e plek toe. Daarvoor de Gabriella is on a Mission. 9 weken staat ze in de lijst. Vorige week stond ze nog op 20. Deze week omhoog naar nummer 16. Christina Aguilera is Not Myself Tonight. Daarmee staat ze nu 4 weken in de lijst van Europa. Van 24 ging zij omhoog naar nummer 17. De nummer 14, die slaan we dan even over. Mac and Dino, Feels Like a Prayer leven namelijk uh, twee plekken in. Van 12 zakken ze naar 14 in de tiende week alweer. En voordat we straks naar het shownieuws gaan, krijgen we eerst nog de nummer 13. Vier weken in de lijst Rio. One Heart gaat van 17 omhoog naar 13. So wake up, all the world children. Tune into the rhythm of love. Open your eyes. can groove, this groove is spreading love is a thing we do. Now turn back and we now go back now. Raise it up, I get down, down, no, but I turn around, no, but I turn around. Cause make you move, so come back. Everybody know we have become clap, clap, clap your hand if you feel it. nummer 13 deze week. Rio One Heart. Ik zei net al, op nummer 35 kwamen we tegen Khalees. Het had niet veel gescheeld of eh, deze dame hadden we nooit in de muziekwereld gezien. Want Khalees heeft een carrière als chefkok overwogen. De zangeres overwoog de muziekwereld vaarwel te zeggen nadat ze had eh, geworsteld met haar laatste album Police Was Here. Ze nam vier jaar vrij om een opleiding te doen als kok. Het was een hobby, maar ik ben verliefd geworden op het eten en de levensstijl. Die als kok eh, aanneemt, zegt ze tegen Britse Daily Record. De 30-jarige zangeres vertelt dat alle energie uit haar werd gezogen bij het maken van het album in 2006. Als je het niet leuk vindt om een album te maken, moet je het ook niet doen, luidt de wijze les van Cleese. Haar waren een eh, goede afleiding. En ze voelde geen druk meer om platen op te nemen. Ze is afgestudeerd en rekent eh, zou ze maken toch wel tot haar specialiteiten. Gelukkig is ze weer terug te vinden in de muziekwereld, Kelly's. Haar single a cappella doet het dus erg goed eh, in Europa. In de tweede week al terug te vinden op nummer 35. En voor de soap rond Cheryl Cole, vandaag alweer aflevering 6. Vorige week in aflevering 5 werd bekend dat Fergie eh, beweert eerder het bed te gaan delen met Cheryl Cole dan Will I Am. Sheryl Cole en Fergie die gaan samen namelijk een single opnemen. Fergie's collega Will I Am zou volgens het Britse tabloid The Sun een nummer voor deze twee zangeressen. Eerder vechten de Black Eyed Peas leden nog om een nacht dus met Cheryl. De 26-jarige zangeres verliet het huis van haar man Ashley Cole onlangs vanwege diens veelvuldig overspel. Cheryl haalde uit op de schouder van Will I die na fluit meer van de achtergebleven zangeres ging voelen. En daarop pochte de biseksuele Fergie dat zij de zangeres eerder in het bed zou gaan krijgen. Cheryl Cole toert eh, samen met de Black Eyed Peas door Europa op dit moment. Dat alles als voorprogramma van de band. En volgens een bron zou de band eh, tussen eh, de band tussen Cheryl en Fergie zo erg zijn dat Will I Am besloten heeft een single voor de dames te schrijven. Eén ding is zeker, volgende week waarschijnlijk weer eh, meer nieuws over Sheryl Cole in eh, het shownieuws. Wat we ook hebben van Sheryl Cole is een eh, nummertje op nummer 11. En dat heet Parachute. zou Sheryl Cole nou bedoeld hebben met dit nummer? Will I Am of toch Fergie? Het blijft dus ook die eh, door blijft spelen. Nummer 20 deze week in de lijst van Europa. Twee plaats winst in de 5e week. IAS met solo. Train Hazel Sister levert er 6 in in de 14e week. Komt op 19. Black Eyed Peas, Rock That Body. 11 weken in de lijst. Vorige week op 15, deze week op 18. Christina Aguilera, Not Myself Tonight, gaat 7 plaatsen omhoog in de vierde week naar 17. Gabriella Chilmi is on a mission, 4 plaatsen winst in de negende week. De Baseballs Umbrella winnen de 3, staan nu 6 eh, weken in de lijst van Europa en deze week dus op nummer 15. Mac Indino, Feels Like a Prayer, vorige week nog op 12, deze week op 14. Rio One Heart, 4 weken in de lijst, ook 4 plaatsen omhoog, van 17 naar 13. Cascada met Dangerous, 9 weken in de lijst. Van 10 zakken ze naar 12. En net door de Sheryl Cole met Parachute, 6 weken in de lijst. Vorige week nog op 14, deze week terug te vinden op nummer 11. Fantasy, Why Don't You? 7 weken staan ze in de lijst van Europa. Vorige week op 7, deze week terug te vinden op nummer 10. Die gaan we dan ook gewoon niet draaien voor je. Wie wel gaan draaien is de nummer 9, die is in handen van Ina. 8 weken staat ze in de lijst van Europa. het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten.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 ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag in het westen weer eh, flinke zonnige periodes. Landinwaarts wel wat eh, meer bewolking. Het blijft wel overal droog vandaag. Middagtemperatuur zal niet hoog komen dan een graadje of 12. Ook morgen een hoop zonnige periodes, ook dan een graadje of 12. De noordwestenwind zal dan tussen de kracht van 2 à 3 liggen. In de nacht kan er wel opnieuw een eh, mistbankje ontstaan. De minimumtemperatuur in de avond zal rond de 2 graden liggen. Zondag is de grootste kans op zon in onze regio. En de maximumtemperatuur ligt dan iets hoger dan vandaag en komt uit op ongeveer 13 graden. Het waait wel een eh, overwegend matige westelijke wind. Volgens de ANWB is nog steeds een beetje hommeles op de A9. Alkmaar richting Amstelveen bij uh, eh, knooppunt uh, Rotterpolderplein. Daar is het allemaal dicht. Omrijden moet je vanaf Kastrikum al doen via de N8. Op de A9 nu Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en dat knooppunt Rotterpolderplein. Daar staat alweer 10 eh, kilometer aan auto's achter elkaar. de zesde week leveren ze één plek in van zes zakken ze naar zeven dus.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 So when the director yells cut, I'll be fine. I'm forever young. Forever young. I won't fear not much while we're alive. Life is for living, I'm living uptight. See you somewhere up in the sky. Fear not die, I'll be alive for a million years.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 You know I'm on my fall shit. I ain't with foreclosure. I will never forfeit. Less than four bars. Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. I wanna be Vorige week stond hij op nummer 4, JC Young Forever. Deze week is hij terug te vinden op nummer 6. 9 weken lang staat hij alweer in de lijst van Europa. Daarvoor The One Republic, All The Right Moves op nummer 7 en B.O.B. Nothing On You op nummer 8. Aan het begin van het uur zei ik al, er is één zitten blijven. En die was dus in handen van B.O.B. Nothing On You blijft deze week zitten op nummer 8. We zijn op weg naar nummer, nummer 1 van Europa.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 Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? De grootste hits van Europa. deze week Adam Lambert. Negen weken lang stond hij in de lijst van Europa. Vorige week was hij nog de beste van Europa. Deze week zakt hij drie plaatsen naar de vierde plek toe. Even tijd om te kijken wat er allemaal gebeurd is in de enige echte Nederlandse top 40. Daar nieuw binnen op 39, Wylon, Happy Song. Ias met solo op 34 ook nieuw binnen. Lady Antebellum Bullum, niet voor nou. Nieuw binnen op nummer 30. A I Like This van Caro Elmerad zak van 8 naar 10. Telefoon Lady Gaga en Beyoncé blijft zitten op nummer 9. De Baseballs Umbrella zakken van 7 naar 8. What Do You Want From Me van Adam Lambert gaat van 3 naar 7. Fight For This Love van Sheryl Cole zakt van 4 naar 6. Hey Soul Sister van Train, 7 weken hebben ze op nummer 1 gestaan. 14 weken staan ze in de top 40 en deze week zakken ze van 3 naar 5. Memories, David Guetta featuring Kids Cudi deze week van 6 naar 4. Heartbreak Warfare, John Mayer van 5 naar 3. Nothing on You, Bino B, featuring Bruno Mars. Twee weken hebben ze op nummer 1 staan. En deze week staan ze voor de tweede week op nummer 2. En nummer 1 van de Nederlandse top 40 is een beetje overal in Europa op dit moment. Is Alora Dans van Stromae. Drie weken lang staan ze op dit moment eh, in de Nederlandse top 40. Waarvan twee weken al dus op de hoogste tree van de Nederlandse top 40. Tot zover de Nederlandse 40. Terug naar de hitlijst van Europa. En dat doen we met de nummer 3. En de nummer 3 is in handen van Alicia Keys. De Empire State of Mind maakte ze ooit met JC. Dat was al een grote hit. En nu had ze iets. Ik kan, het zelf, kan ik datzelfde nummer ook heel mooi zingen.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 Daarvoor Alicia Keys, de Empire State of Mind. Die stond vorige week nog op 2 en gaat deze week naar 3 toe. Het is een dus aardig stuivertje wisselen voorin. Wie is dan de nummer 1 van Europa? Vijf weken staan ze al in de lijst.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 Hoewel zijn partij bij de verkiezingen als grootste uit de bus is gekomen. De partij van oud-premier Paroubek bleef met 22% van de stemmen de belangrijkste concurrenten voor, maar de voorsprong was veel kleiner dan verwacht. De Sociaaldemocraten kunnen waarschijnlijk geen partij vinden die hen aan een meerderheid helpt. Daardoor ligt het voor de hand dat andere partijen een centrumrechtse coalitie vormen. In een reactie zei Paroubek dat het duidelijk is dat de Tsjechische kiezers een andere richting op willen dan hij. In zijn huis in Californië is de acteur, filmregisseur en beeldend kunstenaar Dennis Hopper overleden. Hij leed al enige tijd aan prostaatkanker. Hopper debuteerde in 1955 met een bijrolletje in de James Dean film Rebel Without a Cause. Zijn grote doorbraak kwam in 1969 met de film Easy Rider, die hij schreef en regisseerde en waarin hij samen met Peter Fonda de hoofdrol speelde. De hippie Road Movie werd voor nog geen half miljoen dollar gemaakt, maar bracht wereldwijd 40 miljoen op. In de loop van de jaren 70 raakte Hopper enigszins uit beeld. Maar in 1986 maakte hij een comeback in de film Blue Velvet van David Lynch. In 2001 had hij in het Stedelijk in Amsterdam een overzichtsexpositie van zijn beeldende kunst. Dennis Hopper is 74 jaar geworden. Een Kamermeerderheid steunt een wetsvoorstel van D66-Kamerlid Van der Ham... voor een verbod op homodiscriminatie door schoolbesturen... Nu staat in de wet gelijke behandeling dat homo's niet om het enkele feit dat ze homo zijn gediscrimineerd mogen worden. Dat laat ruimte om wel te discrimineren, als iemand bijvoorbeeld samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht. De kwestie kwam aan de orde in een lijsttrekkersdebat van het COC in Amsterdam. Daarbij bleek dat de meerderheid van VVD, PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren...